4 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In het huis in Haren waar een vrouw en een kind dood zijn gevonden... was ook nog een ander kind. Het is ongedeerd. In de woning was ook een man. Hij is aangehouden. Wat er zich precies heeft afgespeeld in het huis is nog niet bekend. Ook kan de politie nog niet zeggen of de slachtoffers of de man de bewoners zijn. Er is een sporenonderzoek aan de gang in Haren. Op industrieterrein Gemelot in Limburg is een explosief gas ontsnapt uit een kunstmestfabriek. Het gaat om ammoniumnitraat, dat is een van de grondstoffen van kunstmest. Inmiddels heeft de brandweer de situatie onder controle. Het is het tweede incident daar vandaag. Eerder was er een storing in een van de rubberfabrieken en ook daar is gas vrijgekomen. Welk gas is niet bekendgemaakt. Er moet een nieuwe aanpak komen in de strijd tegen rondtrekkende dievenbendes uit Oost-Europa. Dat zeggen winkeliers en politie. Zij vinden dat de winkeldieven veel te snel weer op straat staan. Ook moet de opsporing worden verbeterd. Rondreizende winkeldieven uit bijvoorbeeld Roemenië veroorzaken elk jaar 200 miljoen euro aan schade. De aanpak schoot de afgelopen jaren flink tekort door de reorganisatie bij de politie en het vele werk dat agenten erbij kregen. Een gestolen beeld dat meer dan 30 jaar geleden werd gestolen is weer terecht. Het gaat om het bronzen beeld Minerva van beeldhouwer Jan Havermans. Het werd in 1985 van zijn sokkel voor het Amsterdamse Hilton Hotel gestolen. Een particuliere kunstverzamelaar kocht het beeld in 2007 zonder te weten dat het gestolen was. Toen dat duidelijk werd besloot de eigenaar het werk te schenken aan een kunststichting. De Minerva is tot februari te zien in het Westfries Museum in Horen Daarna wordt het beeld weer teruggezet voor het Hilton. Het weer op veel plaatsen zonnig en 20 tot 21 graden. Alleen in het noordoosten bewolkt en 17 graden. Morgen overal veel zon en 20 tot 24 graden. En ook maandag is het zonnig, dan kan het zelfs 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Haven en Almere Buitenwest 3 kilometer file. A12 Utrecht Den Haag tussen Nieuwegein en de Meren 3 kilometer door een kapotte auto. Op de A44 Amsterdam Den Haag omrijders vanwege de dichte A4 richting Den Haag.